van 2 uur. Jan Westjournaal. Bij een grote politieactie in Maastricht zijn gisteravond vier mensen aangehouden. Tientallen agenten en ME'ers deden een inval op een feest waar twee verdachten aanwezig waren. Ook twee andere mensen werden opgepakt. De inval in Maastricht had te maken met een melding van huiselijk geweld eerder deze week. Toen werd een grote groep mensen zo agressief dat de politie zich terugtrok. De Belgische regering heeft na weken onderhandelen een akkoord bereikt over de begroting en over hervormingen. Er is afgesproken dat er 3 miljard euro wordt bezuinigd, maar voor bepaalde knelpunten is er nog geen oplossing. Belangrijk struikelblok was een plan van de Christen-Democraten om een extra belasting op aandelen in te voeren om speculatie tegen te gaan. De onderhandelingen verliepen zo moeizaam dat premier Michel deze week de Belgische variant van de troonrede uitstelde. Details over het begrotingsakkoord in België worden in de loop van de ochtend bekend. In de Verenigde Staten is het vanaf vandaag verboden om de Samsung Galaxy Note 7 mee te nemen in het vliegtuig. Het verbod geldt niet alleen voor de cabine, maar ook voor het bagageruim. De batterij van de telefoon kan gaan roken of in brand vliegen. Een aantal luchtvaartmaatschappijen had zelf al een verbod ingesteld. De Amerikaanse minister van Verkeer zegt dat een totaalverbod lastig kan zijn, maar dat de veiligheid van de passagiers voorgaat. Vanwege het brandgevaar heeft Samsung de verkoop van de Galaxy Note 7 gestaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor kruidenthee die via internet wordt verkocht. Een jonge vrouw zou zijn overleden door het drinken van de thee. Het gaat om de producten MT, IRM Natural en Diva Detox. Uit onderzoek blijkt dat de kruidenthee is vermengd met medicijnen en hartproblemen, herseninfarcten en longproblemen kan veroorzaken.